Goedemiddag, ik ben Maxime en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jaar cel voor de man die vorig jaar in Rotterdam zijn ex voor de metro gooide. Op beveiligingsbeelden zie je dat de twee ruzie krijgen... waarna de man een aanloop neemt en zijn ex-vrouw van 29 voor de metro duwt. Ze kon dankzij omstanders op het nippertje wegkomen... maar het gebeurde allemaal voor de ogen van hun zoontje van drie. In Frankrijk was de man eerder al veroordeeld voor de mishandeling van zijn vrouw. Toen kreeg hij een contactverbod. Een agent die bij een coronademonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn hond inzette, wordt niet vervolgd. De agent wilde vorig jaar een man arresteren die een blikje naar de ME gooide. De demonstrant viel terwijl de hond hem in zijn been beet. Woedende mensen vielen daarop weer de agent en zijn hond aan. Een man uit Hogeveen in Drenthe heeft in de rechtbank bekend dat hij zes jonge meisjes seksueel heeft misbruikt. Tot nu toe zei hij steeds dat dat niet zo was. Volgens het Openbaar Ministerie misbruikte de man de meisjes jarenlang op een camping en bij hem thuis. En Gerrit uit Apeldoorn verdient nu al een medaille als dierenredder van het jaar. Dankzij hem kon de brandweer een babygans redden. Het beestje zat met zijn snavel vast aan een visdraad die aan een boom hing. Ik schrok eh, in eerste instantie natuurlijk van moeder eend of gans eh, met eh, vier jongen. en ik wist dat er altijd vijf zaten. En ik zie die andere zie ik vastzitten in een uh,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 Ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in haar ogen en zie dezelfde pijn.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 the keep it subliminal. Show me what you want, show me show me I'll be what you want, keep it subliminal. Show me what you want, show me a piece of your heart, a piece of your love.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 Bij de politie van Minneapolis is al minstens 10 jaar sprake van racisme. Dat blijkt uit onderzoek naar de dood van George Floyd. Zwarte mensen worden vaker dan witte mensen opgepakt. Ook wordt er meer geweld tegen hen gebruikt. En bij de GGD zijn vorig jaar meer SOA-tests afgenomen dan het jaar daarvoor. Een verklaring daarvoor is dat er in 2020 minder zorg beschikbaar was vanwege de coronapandemie. Het weer, het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook droog. G-A- memories I just wanna let it go for tonight That would be the best therapy for me Hey, hey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 you.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 ogen mij verblinden. Dus ga. liefde drink ik uit een pure waterbron en slaap

straat, op weg naar het plein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij. Dierenbloed bloed op de achterbank. Denk goed na welke kant je staat denk niet weer.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 哈哈。 106.9 ZFN